Bij het station van Buffalo ontstond een vuurgevecht met de vermoedelijke dader. De man van 25 is gearresteerd. Hij raakte gewond, net als de agenten en een omstander. De omgekomen politieman is een hoofdagent van 48. Zijn collega's zijn op de hoogte gebracht door de korpsleiding. Korpschef Dros sprak van een inktzwarte dag. Burgemeester Reewinkel van Groningen betuigde zijn medeleven met de nabestaanden en de slachtoffers. De gewonden zijn niet in levensgevaar. De benefietavond voor Japan heeft 6 miljoen euro opgebracht. Het Rode Kruis noemt dat bedrag een geweldig gebaar van medemenselijkheid. In de Amsterdam Arena keken 35.000 bezoekers naar optredens van Jan Smit, Nick en Simon en de toppers. En ook was er een vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en de Japanse eredivisieclub Shimizu s pulse het Rode Kruis heeft voor slachtoffers van de aardbeving en het tsunami Giro-nummer 6868 geopend. Het ingezamelde geld is onder meer bedoeld voor medicijnen en dekens en het bouwen van opvangcentra in Japan. De Amerikaanse basketballer Kobe Bryant krijgt een boete van 100.000 dollar... omdat hij een scheidsrechter vuile flikker heeft genoemd. De speler van de Los Angeles Lakers deed dat nadat hij van het veld was gestuurd voor een technische fout. De basketbalorganisatie NBA noemt die scheldpartij onvergeeflijk. En de Amerikaanse homorechtenbeweging reageerde geschokt. Kobe Bryant, die miljoenen verdient bij de Lakers, zei spijt te hebben van zijn uitbarsting. Hij zei niets tegen homo's te hebben. Het weer nog in het zuiden en westen wolkenvelden.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 Start building a throne out of worn out razors. Look at you shaking, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. While you making up stories trying to make it okay, you'll be bringing them in to let them out and play.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 Then a little more, broad daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Hmm, dat was hem dan. Daar eindigde hij dan. Gabriel Rios met Broad Daylight. Een opname die 4 november 2004. Ja, zo lang geleden is dat alweer gemaakt werd. In Met het oog op morgen, want daar was hij toen te gast. En dit was eigenlijk zijn eerste grote hit. Dit Broad Daylight van eh, die buitenlander die in eh, België woont. Gabriel Rios, Broad Daylight. Het laatste uur, de nacht klinkt anders hier bij de VARA op Radio 1. Met nog meer live registraties. Want we hebben bijvoorbeeld groepen sportieven... die waren afgelopen zaterdag te gast in Spekers met Koppen. En we hebben ook nog iets uit 2007 uit Radio Tour de France... van Agda en de Munnik. Maar eerst even een hit uit Frankrijk van dit moment. Gary Fico en Leo Rispal, Même que moi. ce petit garnement Car mais il me ressemble tellement. Que je ne pourrais le renier. Notre fraternité lui a permis d'hériter. De ma classe naturelle, de ma subtilité. Je ne cesse de lui donner des conseils par milliers s'aime plus que tout, malgré nos petites querelles, je l'avoue. Entre nous, je crois juste qu'il est un peu jaloux, jaloux. Oui oh, oh, Il est le même que moi. Non, il ne veut pas l'écouter, je ne veux pas lui ressembler. een wat oudere heer. <laughs> en een heel klein jochie, Leo Rispal, dat is de jonge man die hoorde. En de wat oudere man, dat was dan Garifico Memkemwa. En je vindt het terug in de Franse hitparade van dit moment. Wat je een tijdje geleden, dat is ook alweer een aantal jaren geleden... terugkomt vinden in de hitparade. Dat is wat je nu gaat horen. Coldplay, God Put a Smile Upon Your Face. Coldplay, de act op Pinkpop. Op de eerste dag dat Pinkpop zal plaatsvinden. En ze zullen daar uitgebreid gaan optreden. Maar hier dus met God Put a Smile on Your Face.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 God put a smile upon your face, yeah. gave you style and gave you grace And put a smile upon your face Do do do do do do do do do Eh, ze heet Brooke Fraser en je hoorde haar met Something in the Water. En daarvoor dan een van de succesvolle tracks uit het album A Rush of Blood to the Head Coldplay. En God Put a Smile Upon Your Face. Afgelopen zaterdag toen waren ze de muzikale hoofdact in Spijkers met Koppen. En ze bestaan al zo lang en ze treden nog steeds op. De groep onder leiding van Hans van den Burg, Grupo Sportivo. En wat ze speelden bij Spijkers met Koppen... Dat hoor je nu nog een keer langskomen. Henry. dat afgelopen zaterdag klonk in Utrecht Café de Florin. Want daar komt elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 op Radio 2 Sprekers met Koppen vandaan. En daar toen het optreden van Groepen Sportieven. Je hoorde het gezelschap met Henry. En aanstaande vrijdag, dat is dus eigenlijk eh, morgen al... dan is op Radio 1 deze zender het live programma Vrijdagmiddag Live van de AVRO. Vanaf 2 uur daarin ook gesprekken en muziek.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 Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jongensdromen, er was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh, oh, lijkt of het regent als altijd. Maar het regent en het regent zonnestralen. een bankje in het park van het besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp er tussenuit. Nu een week geleden hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was. En al nou wist hij het niet meer.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 Oh, Maar het regent en het regent zonnestralen. En het regent zonnestralen. Het regent zonnestralen. Je hoorde Thomas Agda en Paul de Munnik... zoals ze klonken tijdens Radio Tour de France in 2017 juli... om precies te zijn. En ze zijn weer live door op Radio 1, zoals ik zei. Morgenmiddag in het programma Vrijdagmiddag Live... vanaf twee uur te volgen op deze zender. Het vorige uur, toen liet ik wat horen van de uit Nigeria afkomstige zangeres Asha. Nou, dit is een soortgelijk geval. Alleen deze dame die komt uit Cameroen en ze noemt zich Irma. just a word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. You blew my hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. zijn. Die Asha die ik het vorige uur draaide, die was dan afkomstig uit Nigeria. Die woont tegenwoordig in Frankrijk. En dat geldt ook voor deze Irma die je zojuist hoorde. Die komt uit Cameroen, maar ze is een paar jaar geleden naar Frankrijk verhuisd. En eh, is van daaruit gaan uh, musiceren, muziek gaan maken, clipjes gaan maken, et cetera, et cetera. In ieder geval, er is dan nu van haar die single uit die ik je net liet horen, I Know. En over een paar maanden dan volgt er een compleet album van deze Irma. Een gedicht van Hugo Claus, op muziek gezet door een Belgische band. Absent Minded. En dat is alweer meer dan anderhalf jaar oud. En in België hebben ze toen een hit mee gehad. Absent Minded met On au revoir. En dat is een gedicht van Hugo Claus trouwens. My verses stand up a bit. I never get used to this. They lived here long enough. I send them out of the house. I don't wanna zongen ze On voit dat eh, zongen ze... Dat is een oorspronkelijke tekst in het Nederlands van Hugo Claus... maar ze hebben het vertaald en op muziek gezet. On voit absent-minded, absent-minded. Die kon je nog eens een keer beluisteren. Dan wat er over een... Eh, half uurtje te beluisteren is in het Radio 1-journaal. Uiteraard even terugkijken naar het schietincident... dat eh, afgelopen avond plaatsvond in Buffalo. En verder ook een terugblik, maar dan op een andere manier. Want premier Rutte is een half jaar lang minister-president van Nederland. Teruggekeken wordt naar een half jaar kabinet Rutte. Dan komt vandaag het eerste schip uit Fukushima uit. Het eerste schip dat eh, vertrok na de aardbeving van uh, pakweg zo'n drie à vier weken geleden. Dat komt aan in Rotterdam. Natuurlijk wordt er gemeten naar radioactieve straling. En onze verslaggever Hennek Willem Hofs die is daarbij. Dan auto-nieuws. want Saab hangt, de toekomst van Saab die hangt aan een zijden draadje. Hoe zal het verder gaan met dit uh, van origine zo succesvolle merk? dan hebben we ook nog de autorij en de elektrische auto. Die staat centraal deze keer in de autorij. Maar ook raceauto's, elektrische raceauto's... die eh, moeten de toekomst hebben. En wie daarover komt praten... Prins Maurits. Dat is allemaal over een half uur op het Radio 1 Journaal. blessings, simple kindness fell like rain on thirsty land, fields and gardens long abandoned came to life in dust and sand. Lovers live. old song, Charlie. There ain't no song like an old song, Charlie. There ain't no time like a good time, Charlie. Ain't no times like the good times, Charlie. The bye-bye, ooh, the bye-bye, ooh. Everywhere you look, anywhere you go, everybody working for the. let the sun die 70, eh, je zou het niet zeggen als je hem zo hoort musiceren. De nieuwe cd van Paul Simon, So Beautiful Or So what Love and Blessings... is de track die ik liet horen aan de Radio 1 CD. Want dat is het. Daarvan zou je nog meer tracks horen voordat het eh, weekend is. Zo eh, elke dag een paar tracks. Paul Simon dus van So Beautiful Or So What... Hij is bekend als televisiepresentator, maar hij heeft ook diverse sportcolumns. Maar ook een muziekcolumn in de Vadergids. En deze week heeft hij een column geschreven over Dusty Springfield... naar aanleiding van de herrelease van Dusty in Memphis, Mart Smeets. Een track van dat album van Dusty in Memphis. Hier is Don't Forget About Me, Dusty Springfield. Baby. Forget About Me, de stem van Dusty Springfield uit de jaren 60. En de bekendste track van dat album, Dusty Memphis... dat is nog altijd Son of a Preacher Man. Maar dit staat er ook op dit Don't Forget About Me. En dat naar aanleiding van het feit dat uh, eh, Mart Smeets als muziekliefhebber... daar een stukje over schreef in de vare van deze week. En Mart Smeets als uh, muziekliefhebber, je kan hem volgende nacht, morgenavond eh, na 12 tegenkomen op Radio 2... want dan heeft hij daar weer zijn wekelijkse programma For The Record. Vandaag is het precies 27 jaar geleden dat het afscheidsconcert van Doema plaatsvond. En dat gebeurde allemaal in de Maaspoort in Den Bosch. Hier is Doema nog eens een keer uit het begin van de jaren 80 met de laatste keer. lots to fear. laatste keer. tranen gevloeid. Zo'n 27 jaar geleden, 14 april, toen Doe het afscheidsconcert gaf... in de, eh, in de Maaspoort in Den Bosch. Je hoorde van het gezelschap in 1981 nog eens een keer eh, de laatste keer. 1984 dus dat afscheidsconcert. 1983, toen gaven ze ook een eh, optreden in Geleen. Want daar vond toen nog het eendaags popfestival Pinkpop plaats. En deze band die trad daar toen ook op. De Janse Baggerband. Wat de Bonifacius destijds in Dokkum. Wat ging John Kennedy in Dallas doen? Aquino, daar ging Drukhevens en de witte van de boan zuisten nooit meer in voetbal Wat check. En wij weten nu nog waarom Jan Palach heeft gebrand. Wij vragen zich nu nog, wij waren Romero of Martin Luther King in de cowboy lunch. The new. Het door. Dat is normaal. En ook nog hun komen nu helden. Alleen de klok is veranderd, ze loopt nu digitaal. Wat is gebeurd met al die helden? nu blev Nu helden, je hoorde de Janse Baggerband. Janse Baggerband die ooit een top 10 hit hebben gehad... met, dat, eh, met hun bewerking van die hit van de Spencer Davis Group... Give Me Some Lovin'. Maar zij maakten er dan solliciteren van. Maar ze hebben meer platen gemaakt die vooral in Limburg bekend zijn geworden. Ze treden nog regelmatig op die Janse Baggerband. En nu hoorden ze dan met een vertaling van No More Heroes van de Stranglers. Nu helden, zo heette dat dan. En die Janse Baggerband samen met Doema, dat waren de Nederlandse bands die Pinkstermaandag 1983 optraden... in het burgemeester Dames Sportpark in Geleen. Want Pinkpop, wat toen plaatsvond, dat duurde toen nog maar één dag. En de entree, ach, Denk er nog maar eens een keer over. Eh, je moest er 40 gulden voor betalen voor een ticket. En ging je in de, voorkopen. Eh, in de voorverkoop een kaartje kopen... dan kostte dat 35 gulden. Andere bands die daar toen optraden... dat waren de uit België afkomstige TC Matic, Fun Boy 3... Nena uit Duitsland, Men at Work, Gary Moore... de betreurde inmiddels... en de Simple Minds... Simple Minds, 1983, een van de acts op Pinkpop. En Simple Minds, eh, ze bestaan nog steeds, de groep onder leiding van eh, Jim Kerr. Maar je hebt ook nog een afsplitsing daarvan. Dat zijn de twee muzikanten die er vroeger in gezeten hebben. Brian McKee en Dirk Forbes. En die twee die geven dan zo incidenteel af en toe ook wel eens eh, concerten. Ze komen in ieder geval naar uh, Zevenaar en Zoetermeer. In juni zal dat zijn. Dan zullen die twee ook eh, ongetwijfeld wel wat oude liederen... uit het Simple Minds repertoire ten gehore laten brengen. Dit wordt BDI. luisteren. En die staan om, trouwens op hoor Dat zal in eh, juli plaatsvinden in België. En je hoort dus hier met een track van hun jongste cd. En dat nummer dat had als titel For Anyone. De titel van de cd Different Gears Still Speeding. De band eh, met Liam Gallagher daarin als eh, boegbeeld. Goed, dit was dan... De nacht klinkt anders bij de Vara op Radio 1. Straks na zessen aandacht voor het schietincident in Buffalo. Een half jaar kabinet Rutte. En hoe verder... En er is autonieuws en nog veel meer in het Radio 1 Journaal... met Lara Renze en Marcel Oosten. Mijn naam is Groel Koenens. De volgende week dan zit hier Paul van Gelder en ook eh, Hubert Mol. Ik ben er even niet. Wij spreken elkaar de, over drie weken weer. Tot dan.